omdat vrouwen niet durven te getuigen. Segers denkt dat prostituees het beste beschermd kunnen worden... door het beroep van pooier te verbieden. President Widodo van Indonesië heeft landen die kritiek hebben op executies opgeroepen de Indonesische wetgeving te respecteren. Hij zei dat na de executie van een groep buitenlanders, onder wie de Nederlander Ankim Kim Sui. Dat meldt de krant Jakarta Post. Na aanleiding van de terechtstellingen hebben Nederland en Brazilië hun ambassadeur uit Jakarta teruggeroepen. Widodo heeft begrip voor de diplomatieke druk. We moeten begrip tonen voor pogingen van andere landen om hun burgers te redden, aangezien wij hetzelfde doen, zei Widodo. Canadese militairen zijn de afgelopen week in Irak in gevecht geraakt met strijders van IS. Er zijn 69 Canadese commando's in Irak om het Iraakse leger te trainen en te adviseren. Ze waren met de Canadezen op pad weer de frontlijn toen ze onder vuur werden genomen met mortieren en machinegeweren. Volgens de Canadezen werd de aanval afgeslagen, niemand raakte gewond. Canada doet in principe niet mee aan de strijd tegen IS, maar de militairen hebben wel het recht zich te verdedigen. Een demonstratie van de Duitse beweging Pegida in Braunschweig is gisteravond afgelast. Volgens de politie was het te gevaarlijk. Er waren zo'n 250 aanhangers van Pegida komen opdagen, maar ook 5000 tegendemonstranten. Pegida verzet zich tegen wat zij de islamisering van de westerse wereld noemt. Niet alleen in Braunschweig, ook in steden als Osnabrück en München waren tegenbetogers op de been.